Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Wereldwijd is er nog nooit zoveel geld uitgegeven aan wapens als in 2024. Dat heeft een Zweeds onderzoeksinstituut berekend. De 100 grootste wapenbedrijven behaalden een recordomzet van omgerekend zo'n 585 miljard euro. Dat is een toename van bijna 6 vergeleken met 2023. Volgens onderzoekers worden er meer wapens gekocht door de oorlogen in Gaza en Oekraïne. Vooral in Europa nam de vraag naar wapens toe. Landen die Oekraïne militair steunen in de oorlog met Rusland... moesten hun voorraden weer aanvullen. En ook investeren veel landen in het uitbreiden van het eigen leger. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn aan het begin van de nacht geland in Suriname. Ze beginnen daar aan hun driedaagse staatsbezoek. Ze ontmoeten onder meer nazaten van tot slaafgemaakte en inheemse gemeenschappen. De koning zei eerder dat Suriname en Nederland worden verbonden... door een geschiedenis met mooie en minder mooie kanten. Twee jaar geleden bood de koning excuses aan voor het slavernijverleden. Volgende week vierde Suriname dat het land 50 jaar onafhankelijk is van Nederland. Het Nederlandse staatsbezoek aan Suriname is het eerste in 47 jaar. Een delegatie van Oekraïne heeft in de VS gepraat over het omstreden plan van de Amerikaanse president Trump. Volgens de VS waren de gesprekken over het plan om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne productief. Voor Oekraïne zijn er nog belangrijke pijnpunten, zoals het opgeven van grondgebied. Door koperdiefstal rijden er geen treinen van het Harde naar Zwolle en tussen Zwolle en Lelystad. Dat duurt tot zeker drie uur komende middag. NS zet bussen in op deze routes. Er is iemand aangehouden voor de koperdiefstal. Het weer in het noorden een bui, verder droog.